Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland claimt verantwoordelijk te zijn voor de dodelijke aanval op IS-kopstuk Abu Mohammed al-Adnani. Volgens het ministerie van Defensie was hij gisteren een van de slachtoffers van een bombardement in de Syrische provincie Aleppo. IS maakte de dood van de tweede man van de terreurorganisatie gisteren zelf bekend. Ook de VS voerde gisteren een bombardement uit met Adnani als doelwit. De politie heeft foto's online gezet van 14 mannen die betrokken zouden zijn geweest bij rellen rond de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht. Ze hebben zich niet uit zichzelf gemeld. De politie had al gedreigd dat ze daarmee het risico liepen dat hun foto's gepubliceerd zouden worden. Eén verdachte meldde zich vandaag meteen. Zijn foto is offline gehaald. Tegen de man uit Vianen die kinderporno maakte is vijf jaar cel en tbs geëist. De man van 43 was oppas en misbruikte onder meer een baby en kinderen van vrienden. Daar maakte hij foto's en filmpjes van die hij online zette. De man heeft bekend. Deskundigen beschrijven hem als een zwakbegaafde man met pedoseksuele trekken. Over twee weken doet de rechter uitspraak. Paus Franciscus gaat de bezem halen door de organisatie van het Vaticaan. De bureaucratie wordt aangepakt en het aantal kantoren wordt flink verminderd. De Rooms-Katholieke Kerk moet weer een arme kerk voor de armen worden, vindt de paus. Bij zijn uitverkiezing drie jaar geleden zei Franciscus al dat hij een grote schoonmaak zou houden. Alle grote automerken verkopen geen auto's meer met een lening met een rente van 0%. Dat doen ze omdat geen rente het beeld kan oproepen dat aan de financiering geen verplichtingen zijn verbonden. Wakond Autoriteit Financiële Markten had al eerder aangedrongen op het stoppen met 0% leningen. Het weer vrij zonnig en droog. Het is 22 tot 27 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen bewolking met vooral in het zuidoosten een bui. Vanuit het westen breekt de zon geregeld door. En het wordt dan 22 graden. Dit was het NLV. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad aanschuiven in de file op de A4 naar Amsterdam... tussen Den Haag-Zuid en knoppen Prins Klausplein...